in een oud distributiecentrum van de Jumbo, dat zegt de GGD. Eerst zou Houten de eerste zijn, maar dat gaat dus niet door. Die plaats volgt net als Rotterdam op 11 januari... En een week later komen daar nog eens 22 priklocaties bij. 10 militairen helpen sinds vandaag mee bij een zorghotel in Apeldoorn. Door corona zit veel personeel ziek thuis en is het te druk. Het leger moet zorgen voor wat verlichting. Ze hebben dus een eh, wisselende en een hoogroulerend eh, patiëntenaanbod. En ze hadden de behoefte aan de hulp gewoon eh, op verpleegkundig niveau. Simpel gezegd, handjes aan het bed. Ja, handjes aan bed. Er gaan in totaal 100 militairen met een medische opleiding helpen in ons land. Een oud politieman uit Enschede heeft een werkstraf van 40 uur gekregen voor stalking. Hij viel zijn ex lastig en snuffelde in de politiesystemen naar informatie over haar eerdere vriendjes en andere mensen uit haar omgeving. Zelf vindt hij het niet zo'n probleem, omdat hij die info ook van andere agenten had kunnen krijgen. En goed nieuws voor fans van deze zanger. like Justin Bieber zal met oud en nieuw voor het eerst in jaren weer eens een echt concert geven. Online uiteraard, maar wel met een band en dansers. Voor de echte fans wordt het wel een latertje. Live kijken in Nederland kan om kwart over vier s'nachts. Later op nieuwjaarsdag zijn er wel nog twee herhalingen. Krijg je het weer nog. Vanavond vooral in Noord-Holland en in Friesland kans op een buitje. Verder wordt het droger en het koelt vannacht af tot een graad of 2. Morgen vooral een grijze dag met in het zuidoosten regen. En het wordt ietsje kouder tussen de 1 en 5 graden. ZFM, Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A27 Almere richting Utrecht dicht.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 Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise. something different. It will set you free if you just tell me every secret I listen. We're all scared to fly, still we try.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 I'll wait up for you, dear Santa baby, and hurry down the chimney tonight. My Christmas list, biddle, biddle, Santa, honey. I want a yacht, and really that's not a lot. I've been an angel all year, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa cutie, there's one thing I really do need. baby. I'm filling my stocking with a duplex and checks. Sign your ex on the line, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. lukt niet eens aan de overkant. Maar dat maakt op zich niet uit.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 Home oh, sweet home. I'm coming back, it's been so long. Home oh, sweet home. I'm dressed in black, leave fijne dagen. season of the year is here again December is beginning to shine coming to the atmosphere again. So fine. another Christmas tree. I love are playing on the radio The people that I love on their way I'm wishing once again the world could always be A holiday, just a holiday mas stronger than this. Yeah. Enough is enough.